Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Jongeren in Nederland weten minder over democratie dan in andere Europese landen. Scholieren werden gevraagd wat ze weten van wetten of van het idee van een rechtsstaat, wat dat betekent. Internationale onderzoekers vroegen Nederlandse jongeren ook naar hun mening over de gelijke rechten van mannen en vrouwen en minderheidsgroepen. Vier op de vijf jongeren vindt dat een democratie wel de beste manier is om het land te besturen. Maar vergeleken met andere landen hebben ze minder vertrouwen in de overheid. Ook geven ze minder steun aan gelijke rechten voor iedereen. Een bijzonder vliegtuig is onderweg naar New York vanuit Londen. Namelijk de eerste vlucht ooit die de Atlantische Oceaan oversteekt... op 100% duurzame brandstof en zonder fossiele brandstoffen. Onderzoekers weten alleen nog niet zeker of deze brandstof de motoren niet beschadigt, zegt deze experts. Eigenlijk is de brandstof net iets te zuiver vergeleken met fossiele brandstof. Daar zitten nog allerlei eh, eh, restjes van die olie in. Hele kleine beetjes, maar die motoren vinden dat wel prettig. <laughs> En als je dat eruit laat, ja, dan, eh, dan, dan kunnen ze daar problemen mee krijgen. Bijvoorbeeld dat ze veel sneller slijten. En dat kan natuurlijk weer gevaar opleveren. En in de luchtvaart zijn we natuurlijk altijd super, super veilig en voorzichtig. Ja, daarom gaan we dit soort vluchten waarschijnlijk niet snel op grote schaal zien. De politie heeft een man uit Amsterdam opgepakt... die 100 mensen zou hebben opgelicht... waar die 175.000 euro mee heeft verdiend. Dat deed hij door zich voor te doen als een bankmedewerker. De man probeerde nog te vluchten voor de politie... en gooide telefoons en een tablet uit zijn auto. Maar de politie arresteerde hem toch... en kon toegang krijgen tot de telefoons. En dat de fans van Taylor Swift de concertfilm The Eras Tour wel konden waarderen dat wisten we al door alle filmpjes die op social rondgingen van zwing, uh, zingende Swifties. Ja, maar ook de zakken van Taylor zijn weer goed gevuld... want de film heeft meer dan 250 miljoen dollar opgeleverd. Daarmee staat de film in de top 20 van films... die dit jaar het meeste hebben opgebracht. Het weer vanuit het westen komen er langzaam buien over.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 tussen Schiphol en Knappend Nieuwemeer. Daar is de vertraging 35 minuten. staat een auto met pech, er zijn drie rijstroken dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Leidsendam... 25 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. A5 Hoofddorp Amsterdam bij Amsterdam Westpoort.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 En die Twin Danger die bestaat uit onder andere de zangeres Vanessa Blij. Een dochter van de free jazz pianist Paul Blij. Mooie cd is dat ook. Eh, ja, we gaan leuke muziek draaien. Veel big bands het tweede uur. Onder andere ook Amos Milburn en eh, Christian McBride, Big Band. Ik zie de Ed Palermo Band. Ik zie uh, uh, Ronnie Verbiest, Johan Clement. Nou, van alles. Dus dat belooft ook alweer een mooi uur te worden. En in december is het altijd natuurlijk een beetje linkersoep. Want dan wordt er het nodige genuttigd. En ook op drankgebied wordt er wat genuttigd. En dan ga ik even kijken of ik hem kan vinden. Wie ik klaar had gezet. die heb ik denk ik, hier heb ik hem. Just One More Drink, Amos Milburn, komt-ie. if I just give me one more drink. One more drink. One more drink, and I'll be on my merry way. I will hide my watch and top coat. snake eyes. Give me one more drink. One more drink. One more drink. And I'll be on my merry way. I backed up from the table and said, You've got me, Pops. But since I left, I'm wondering, did that cat hand me tops? Just give me one more drink, one more drink, one more drink, and I'll be on my merry way. be my merry way. on my Ja, Amos Milburn. En ja, lekkere muziek is dat ook. Echt eh, zondagochtendmuziek zou ik bijna zeggen ik heb hier ondertussen ook een kopje koffie bij de, neergezet. Wel voorzichtig natuurlijk vanwege alle apparatuur. Maar dat gaat er best wel in. Het volgende nummer wat ik heb klaargezet... dat is een nummertje van, eens even kijken... Christian McBride Big Band Night Train. Lekker nummer. Christian McBride Big Band. Een eh, mooi nummer. Night Train. En dat komt van een cd. Moet ik even kijken hoe die ook alweer heette, die cd. Eh, voor Jimmy West en Oliver. Een cd uit 2020. Dan zijn we toe aan een vocaliste. Een sensationele jazz vocaliste En haar naam is Jasmea Horn. Die gaan we even opzoeken. Daar gaan we een nummertje van draaien. Jasmea Horn, Where Are We? Komt van de cd Dear Love. As I look far past open sea, the path that comes to carry me will take me high as from earth to stars. Love carried me from where I'm from and brought me into where we are. She carried me from where I'm from and brought me into where we are. It made that all of our actions from the past have determined our present. Showing that all of our actions now, right now, will determine our future. A social call was given in encouragement for you to free your mind through love and liberation. Yeah. So download this information. Do what you can a plan. Own your own land. Eat from your land. Build on your land. Be kind to your hand. And love brought us into where we are. And we've only gotten this far to go as far as the stars and beyond. If you are deze dame live wil zien... dan kan dat binnenkort. Want eh, woensdag 13 december zie ik... dan treedt ze op in eh, het Concertgebouw Amsterdam... samen met het Jazz Orchestra eh, of het Concertgebouw. ja, meer, meer dan de moeite waard. In het kader van jazz in het concertgebouw er staan trouwens nog meer leuke dingen op. Ik zie zaterdag 23 december Michelle David en de True Tone staan. Samen met de Dutch String Collective. Dat zal ook wel iets moois worden. Februari zie ik Bill Lawrence eh, staan. Dat is ook wel een bekende. Kortom, mooie muziek. Eh, ja, ik, zei het reeds het uh, eerste uur. Sinterklaas is er. En dat moeten we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Voor alle zoete zusjes komt hier Wouter Hamel met de Sint Medley. Sinterklaas, goed heilig man, trek je beste tabbert aan. Rijd mee naar Amsterdam, van Amsterdam naar Spanje. Appeltjes van oranje, pruimpjes aan de bomen. Sinterklaas zal komen. Sinterklaasje. Sinterklaasje. tonen. Gooi wat in mijn laag. Wouter Hamel met de Sint Medley. Uh, muzikaal omlijst door het Metropoolorkest. Mooi CD. Eh, ook de volgende big band is eigenlijk gespecialiseerd in het spelen van popmuziek. Ik weet niet hoeveel eh, bekende popgroepen, de Stranglers, Mothers of Invention, Frank Zappa, alles spelen ze. De Ed Palermo Big Band. En ja, toch een wat nummertje wat Eleanor Rigby van de Beatles. allemaal van de American Songbook Volume 1 en 2. En eh, dat is de Ed Palermo Big Band. Dan nou wordt het tijd voor iets rustigers. En dan kom ik terecht bij Echo and the Man, Hang on to a Dream. Mooi nummer. Werd ooit gezongen door Rooney Bennett ook nog volgens mij. En uh, ja, als je afvraagt wie Echo is... volgens mij is dat een drummachine. What can I say? She's walking away from what we've seen. do je volgens mij. De Best of the Bunny ben 2006. Eh, ja, het is eh, tijd om je schoen te zetten. En dat, als je lief bent, krijg je er wat in. Maar Barbara eh, Lika vraagt zichzelf wat... What do bad girls get? leuk nummertje van eh, Barbara uh, eh, Lika. Komt van een cd'tje Christmas Present 2015. Eh, tijd voor Southside Johnny. Uit de contraien van New Jersey volgens mij. Shivers Me Timbers, Grapefruit Moon. The Song of Tim Waits is de cd waar het vanaf komt. my family, leaving all my friends. My body's at home, uh, but my heart's in the wind where the clouds are like headlines on a new front page sky. My tears are salt water, and the moon's full and high. Martin Eden. He's gonna be so proud of me. There's been many before me who've been called by the sea. And I'll be up in that crow's nest. I just singing my say. Shiver me timbers, cause I'm a sailor. clouds and the sand shifted, and I'm drifting on out. cry. Cause my goodbye is written by the moon in the sky. And nobody knows me. I can't fathom my stand. Shiver me timbers, cause I'm a sailing away. And now the fog's lifted and the sand's shifting drifting on high. Oh, Captain Ahab, I know he ain't got nothing on me now. So swallow me, don't follow me. I'm traveling alone. Blue water's my daughter. I'm gonna skip like a stone, and I'm leaving my family leaving all my friends. My body's at home, but my heart's in love with Where the clouds are like headlines on a new front page sky. dat was hem, Southside Johnny. En eh, er is ook nog een grote eh, showband zit erachter. De La Bamba's Big Band. Shivers Me Timber. Het cd'tje van, eh, waarop die muziek van Tom Waits speelt uit 2008. tijd voor, tijd voor een, iets anders. Tijd voor Judith Owen, 13e cd. Come On and Get It cd'tje uit 2022. Judith Owen, The Spinach Song.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 Van haar dertiende cd, Come On And Get It. CD uit 2022, de Spinners Song. Je houdt van of je houdt er niet van. maar de meeste mensen lust wel spinazie, toch? Judith Owen kan je niet bewonderen in Zandvoort. Want ja, die komt uit een ander continent. En eh, wat je wel kan bewonderen in Zandvoort... dat is op 17 december de volgende mensen. Nathalie Basclay zang, Paul de trompet en flugelhoorn eh, en zang... en Jean-Louis van Dam op de piano, Edward Edwin Corsilius Bas en Frits Landsbergen op de, slagwerk natuurlijk. En ja, als het 17 december is, ja, dan zullen er wel wat kerstliederen eh, eh, over het voet naar, voren komen. Dus als je zin hebt, 17 december in de krocht een jazzconcert in het kader van eh, Jazz in Zandvoort. Niet vergeten, nou, er zijn vast nog wel kaartjes. De 17e, veel plezier alvast. En dan gaan wij gewoon rustig verder met de muziek die we hebben klaargezet. En dan kom ik terecht bij John La Barbara. Ook een big band. En dit is Choco para Tiago. druilerig buiten... maar de muziek van eh, John La Barbera Orchestra... daar word je toch wel weer warm van. Daar voel je toch de zon eigenlijk alweer gloeien. Eh, we gaan naar een zangeres, uh, eh, Stacy Kent... En dat is wel een bekende Amerikaanse jazzzangeres. En die doet samen met Art Hirara een cd'tje uit 2021. Songs from Other Places, My Ship. My ship has sails that are made of silk. The decks are trimmed with gold and of jam and spice. There's a paradise in the whole Volgens mij is dat wel een pianist uit Amerika die behoorlijk aan het opkomen is. Hij heeft ook de laatst weer een LP uitgebracht, Echo's, of CD moet ik zeggen. En zeer de moeite waard. Wat ook zeer de moeite waard is, is de Paradox Jazz Orchestra... onder leiding van Jasper Staps is onlangs een mooie cd uitgekomen van dit, eh, deze big band. Big band worden schaars in Nederland. Maar dit is er wel een met hele bekende namen. Hoor. Als ik zo het namenlijstje rondkijk, zie ik daar hele bekende jongens. Die staan Rembrandt Verigs. Ik zie Teus Nobel staan. Ik zie Jan Menu staan. Nou, allemaal bekende namen. En we gaan eruit met eh, een nummertje van deze cd. En nou, ik zou zeggen, maak er een mooie zondag van. Het is nu droog. Dus je kan even naar buiten gaan, want een frisse neus hoort er toch wel bij. Maar de regen komt vast wel weer. Basin Street Blues, heel bekend nummer.